Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Nederlandse universiteiten willen minder studenten toelaten, met name uit het buitenland. Volgens NRC Next hebben ze onderling afgesproken om de groei van het aantal studenten af te remmen. Maandag biedt de universitaire koepel VSNU het akkoord daarover aan minister van Engelshoven van Onderwijs aan. Het percentage buitenlandse studenten is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld... Het komt onder meer doordat steeds meer opleidingen in het Engels worden aangeboden. De weduwe van een van de twee militairen die twee jaar geleden in Mali omkwamen bij een oefening, krijgt een schadevergoeding. Volgens het AD gaat het om een vergoeding voor de materiële schade, voor de partner van Henry Hoving, die werd gedood toen een mortiergranaat ontplofte. Uit een rapport dat vorig jaar verscheen blijkt dat Defensie ernstig tekort is geschoten bij het waarborgen van de veiligheid van Nederlandse militairen in Mali. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan zes mensen en drie bedrijven... die miljoenen zouden hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën hebben ze daarmee... de kwaadaardige activiteiten van de militaire elite-eenheid gesteund. De Amerikaanse regering heeft excuses aangeboden aan de Canadese minister van Innovatie, Wetenschap en Economische Ontwikkeling. Minister Beens is een sik en draagt een tulband. Op het vliegveld van Detroit wilde een beveiliger hem na de veiligheidscontrole daarom nogmaals controleren. De minister weigerde dat omdat hij het een inbreuk op zijn privacy vond. Toen duidelijk werd wie hij was, mocht hij alsnog doorlopen. De Chinese zender Mango mag de finale van het Songfestival niet uitzenden. Eurovisie straft de zender omdat de halve finale gecensureerd werd... waarschijnlijk omdat er tatoeages en regenboogvlaggen zichtbaar waren. De Ierse bijdrage werd mogelijk helemaal geweerd... omdat die gaat over een homoseksuele relatie.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 niemand minder dan Dave Brubeck. Niet met zijn eh, klassieke, wereldberoemde kwartet, trio. Maar eh, eh, nu met een session band live opgenomen. Het is natuurlijk zo dat heel veel van de beroemdheden in de muziekwereld... die brengen platen uit en die, die worden steeds beroemder... En dan zijn er altijd nog platenmaatschappijen die vinden in achterkamertjes altijd nog opnames waarvan ze aanvankelijk dachten, nou dat kunnen we niet op de plaats zetten. Maar uiteindelijk alles wordt uitgebracht. Soms van goede en soms van minder goede kwaliteit. Dat geldt overigens niet voor het nummer dat we net hoorden. Old Bill Basie, want dat was gewoon uitstekend. Op dezelfde plaat krijgen we B.B. King. En in zijn klassieker, zullen we maar zeggen... The Thrill Has Gone. The thrill is gone away. Thrill is gone, baby. The thrill is gone away. You done me wrong, baby. And you're gonna be sorry someday. Thrill Has Gone. Dat was B.B. Eh, King. En het bijzondere is eh, van deze man... dat hij het nummer nou, tienduizenden keer in zijn leven gespeeld heeft. Maar elke keer met heel veel verven... en altijd weer iets anders en altijd weer inspirerend. Dat is een hele... en, en niks afraffelen en niks... ik doe mijn ding even. Elke keer weer gewoon heel goed... Ik ga nu eens laten horen van eh, Nederlandse productie. En dat is een eh, cd waar Rom, Rom Halifax, Rom Helweg, eh, optreedt. En hij wordt begeleid door het puikje van de Nederlandse jazz, Loet van der Lee op de trompet. Peter Liberom, sax, Martin Oster, gitaar, Erik van der Luid piano good old Erik Timmermans op de bas... en ook good old Frits Landersbergen op de drum. En hij speelt ook nog de vibrafoon in. Natuurlijk niet gelijktijdig. Hè? Nee, dat kan niet. En ehm, Rom Halifax heeft een keer opgetreden, ook hier in uh, Jazz in de Kort En allen zeggen wij, dat was een eh, memorabel optreden. En ik ga nu laten horen van deze cd... Sweet Lorraine. Just found joy. I'm as happy as a baby boy with another brand new choo choo toy when I'm with my sweet Lorraine. She has got a pair of eyes that are brighter than the summer skies. When you see them, you will realize why I love my sweet Lorraine. Now, when it's raining, I never miss the sun, cause it's in my baby's smile. Just to think that I'm the lucky one who will meet her down the aisles. Each night, how I pray that nobody steals her heart away. I can't wait until that lucky day when I'll marry my Lorraine. sometimes it's in my sweetie's smile. Just to think that I'm the lucky one who will meet her down the aisle. Each night how I pray that nobody steals her heart away. I can't wait until the lucky day when I marry my Lorraine. my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine, sweet Lorraine. Ja, dat was uh, onze eigenste Rom Halifax and His Fabulous Orchestra. Ik ga nog één stukje van deze cd laten horen. En daar horen we onder meer vibrafoonspel Frits Landesberg. night and day. You are the one, only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, baby, where you are. I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the storm and traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and such a hungry yearning burning inside of me. And this torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night. Night and Night en Day, maar niks eh, vibrafoon natuurlijk. Ja, staat wel op de hoes, maar vooruit dan maar weer. Waar gaan wij, eh, waar kunnen wij vanmiddag heen als we niet naar het strand gaan? Als we niet door de bossen gaan, de duinen in of eh, braderieën bezoeken? Nou, vertel het maar waar we heen gaan. We kunnen in de wijde omtrek naar muziek gaan luisteren, naar live muziek zoals eh, aan de Ringvaart, dat is natuurlijk wel heel gezellig, kunnen we eh, gaan luisteren naar ehm, de Little Boogie Boy Band and Friends in Eetcafé De Check. De Check. S-H-A-C-K. En ehm, om vier uur vanmiddag Schipholdijk 253 in Oude Meer. Ook naar het Raakscafé. Kunnen we. En ehm, dat is uh, Raaks 1 tot 3. Daar is vanmiddag live jazz met Nol Sikking op piano. De eh, fantastische Niels Tausk op de contrabas. En eh, Thomas Streutgers op de tenorsax. Van 4 tot 6 Raaks. En ja, in ehm, het kerkje Stompetoren aan de Kerkweg in Sparenwoude dorp. Alleen al de tocht erheen is natuurlijk fantastisch... met allemaal uh, ontwakende, sluimerende en eh, eh, twinkelende natuur. Om twee uur begint daar een concert met uh, als podiumbezetting... de oudste, de oudste uh, Kennemerlandse Dixieland Band de Flower Town Jazz Met onder meer onze Zandvoortse uh, Adam Spoor en onze ex-Zandvoortse Peter van Litsenburg. De Flower Town Allemaal vandaag te beluisteren. Allemaal gratis. Ja, ho, ho, ho. De Flower Town Jazz Band. Daar is een gratis toegang met na afloop een collecte aan de deur. Ja, dat kan nog niet anders. We gaan nu eh, luisteren naar Scott Hamilton. Die vorige week hier toe ook de Sterren van de Hemel heeft gespeeld in de krocht. En we gaan nu luisteren naar een eh, opname met een sterbezetting. Dave McKenna piano, Phil Flanagan op de bas, Jeff Hamilton hmm, op de drums. Falling in Love with Love. Carter op de altsax. Begeleid door Oscar Peterson op de piano. Herb Ellis gitaar. Ray Brown op de bas. En Bobby White op het slagwerk. Frenzy. Lenny Carter, Frenzy, begeleid door het orkest. <laughs> ja. En we gaan nu luisteren naar Kai Winding, de trombone virtuoos... die o zo zuiver altijd speelt alsof het hem geen enkele moeite kost. Ricardo. stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I ho, oh, alas, and also lack a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for. nights and also like the day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. onmiskenbaar Chet Baker, But Not For Me. En dan gaan we uh, nu met genoegen luisteren naar eh, Hank Mobley. Remember. fade-out. Kenny Burrell, As Long As I Live. Dan ligt nu op de draaitafel de cd van Denise Jana. Die eh, alweer enkele decennia geleden een cd heeft opgenomen. Met allemaal Nederlandse muzikanten. En de bijzonderheid is dat de slagwerk thuis mocht blijven. Dan heb je er ook geen last van. Zal ze gedacht hebben. Denise Jana zingt Angelo Verploegen, speelt prachtig op de flugelhoorn... Michel Her op de piano en Ricardo Del Fra op de bas. En we gaan luisteren naar Pennies from Heaven. A long time ago, a million years BC The best things in life were absolutely free But no one appreciated a sky that was always blue, and no one congratulated a moon that was always new. So it was planned that they would vanish now and then, and you must pay before you get them back again. That's what clouds are made for. So you shouldn't be afraid for. Every time it rains, it rains pennies from heaven.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 So when you hear falling Pennies from Heaven. <laughs> Pennies from Heaven for You and Me. Dat was eh, Denise Jenna. We gaan nog één stukje draaien en dan zit deze ZFM op zondag uitzending er alweer op. Bedankt voor het luisteren. Ehm, volgende week weer een uitzending met weer een andere invalshoek. Maar allemaal stukken uit de platenkast die in het hoofdstukje jazz thuis horen. We gaan nu luisteren naar eh, een andere Nederlandse grootheid. Peter Beets op de piano. Eh, en het stuk heet...